Christian Bonenbakker met het NOS Journaal gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen bij bedrijven als Gorilla's, Getter, Zep en Flink... is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer. ligt net onder de 17 euro. En de flitsbezorgers hebben andere problemen. Zo maken Amsterdam en Rotterdam het steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. En investeerders worden voorzichtiger nu de rente stijgt. Toch ziet ABN AMRO de diensten niet helemaal verdwijnen... omdat ze wel in een behoefte behoefte lijken te voorzien, vooral onder jonge inwoners van grote steden. Hoofdcommissaris Veldhuis van de politie Noord-Nederland zegt dat het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen zijn sporen heeft nagelaten bij het korps. Geen enkele agent zit erop te wachten om op iemand te schieten, zegt hij. Vandaag werd bekend dat de 16-jarige Jouke, wiens trekker beschoten werd, vrijuit gaat. Veldhuis zou het mooi vinden als de betrokken agent ingaat op de uitnodiging van Jouke voor een gesprek. De agent denkt daar nog over na. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen die recht hebben op bescherming door Nederland... uiterlijk in september laten overkomen. Buitenlandminister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer... dat het ophalen van de ruim 900 achterblijvers mogelijk is... doordat Pakistan bereid is om Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren. Een unieke opname van Blowing in the Wind van Bob Dylan... heeft op een veiling in Londen ruim 1,7 miljoen euro opgebracht. Bijna twee keer zoveel als verwacht. Het gaat om een gesigneerde plaat in een houten doos. Dylan nam het lied vorig jaar op met een nieuwe techniek die Ionic Original heet. Daarbij wordt een nieuwe coating gebruikt en ander materiaal dan het traditionele vinyl, wat een betere kwaliteit moet garanderen. Het was Dylan's eerste nieuwe opname van Blowing in the Wind sinds 1962. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 11 en 13 graden.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 Is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.